Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje komen de lijsttrekkers weer bij elkaar om te beslissen over de nieuwe verkenner. Het gaat zeer waarschijnlijk oud-PVDA-minister Ronald Plasterk worden. Dat lijkt op het eerste gezicht een opvallende keuze. Maar het is niet onlogisch, zegt verslaggever Ewald Kiviet. Hij is tegenwoordig columnist van de Telegraaf. Eh, en daar is hij graag gelezen door uh, rechtse kiezers. Vooral ook omdat hij nogal eens kritisch schrijft over klimaatbeleid of over de EU. En ook regelmatig uithaalt naar links-progressieve partijen. Waaronder ook zijn oude partij PvdA die is gaan samenwerken met GroenLinks. Plasterk moet gaan bekijken wie er met wie wil samenwerken samenwerken in een nieuw kabinet. Steeds minder mensen doen mee aan bevolkingsonderzoeken, zegt het RIVM. Bij zulke onderzoeken wordt bijvoorbeeld gekeken of iemand darm- of borstkanker heeft. Maar om meerdere redenen haken mensen af voor die onderzoeken, zegt het RIVM bij Hart van Nederland. We weten dat we sommige mensen helemaal niet bereiken met de uitnodiging. Die maken de envelop niet eens open. Maar er zijn ook mensen bang voor de uitslag. Eh, wat nou als ik kanker heb? En heel veel mensen willen wel meedoen, maar door allerlei praktische redenen is het er niet van gekomen. Volgens het RIVM is het belangrijk om mee te doen aan de bevolkingsonderzoeken om kanker in een vroeg stadium op te kunnen sporen. In Noord-India zijn reddingswerkers nog maar een paar meter verwijderd... van de 41 bouwvakkers die vastzitten in een tunnel. Dat gebeurde bij een aardverschuiving. Na meer dan twee weken worden de laatste meters nu met de hand gegraven. En Rijkswaterstaat heeft sinds gisteravond bijna een miljoen kilo zout gestrooid... in verband met de gladheid. In heel het land gingen strooiwagens de weg op. Met name in het midden en oosten was het vanochtend oppassen geblazen. Daar waren natte weggedeeltes bevroren. Volgens de ANWB zijn er geen grote ongelukken gebeurd. En het weer nog, ja, de eerste gladheid zou rond deze tijd wel voorbij moeten zijn. Vanochtend en vanmiddag is het droog en af en toe is er ook wat zon. Vanavond dan zijn er weer winterse buien. Het wordt 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Je hebt nog een kleine 10 minuten oponthoud op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor knopen de Nieuwe Meer. En op de A10, de ring van Amsterdam, sta je nog 10 minuten in de file... bij Amsterdam Rivierenbuurt.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 Want ome Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei, maar waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert, bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, ome Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, ome Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Eh, ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. kwam ome Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, dat ze oude Berini had hier... dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote Emma water neer... en tien van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. En nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg, ga ik altijd in de tegenaanval. Want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond, zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis. Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk penenuien? Dan nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hè, zijn we eigenlijk van die geile penenuien af, is een man. Ja. Komt u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Kunt u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het eh, beetje of Dan is mijn broer. Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn mee bezig. Ik weet het nu. Moet ik het toch kunnen zeggen? Nou, zeg. eens even open doen hoor. Ik bedoel, ik word nou toch wel heel erg nieuwsgierig. Hallo?